Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt een fregat te sturen naar de onrustige straat van Hormuz bij Iran, melden bronnen in Den Haag. Het marineschip zou zich aansluiten bij een internationale zeemacht die in de zeestraat een vrije doorvaart moet garanderen. De Amerikaanse minister van Defensie vroeg eind juni om hulp van andere NAVO-landen. De legertop maakt nu de komende weken een risico-inschatting voor het sturen van het Nederlandse vergat. En half augustus wil het kabinet een definitief besluit nemen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft ruim 1 miljoen euro aan belastinggeld gestoken in een project in China. Maar daarvoor had de universiteit alleen privaat geld mogen gebruiken. Dat schrijft de onderwijsinspectie. Het geld was bedoeld voor het opzetten van een campus, maar het project werd vorig jaar afgeblazen. Eerder was al duidelijk dat 7 ton aan publiek geld ten onrechte was gebruikt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft het geld teruggestort. In Georgië heeft een omroep een uitzendverbod gekregen... nadat een van de presentatoren live op tv een tirade begon tegen president Poetin. De presentator was boos over de strafmaatregelen die Rusland genomen heeft... na anti-Russische protesten in Georgië. Moskou noemde de uitval van de presentator onaanvaardbaar. Ook de Georgische president veroordeelde de tirade. In de auto die zaterdagochtend in België een gevel van een café ramde... zijn lachgaspatronen gevonden. Dat bevestigt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij het ongeluk in de plaats Kortesem kwamen alle vijf inzittenden om het leven. Onder wie een Nederlander. Ze waren tussen de 18 en 22 jaar. Het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk lachgas hadden gebruikt. Het weer wisselend bewolkt, soms wat zon, maar ook wat buien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Het is 16 tot 19 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon... met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 4 kilometer, kost je ruim een kwartier extra. Op de A7 van Zandam naar Horen bij Weidewormer. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Den Helder bij Heilo 7 kilometer.